Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een jeugdzorginstelling in Zeist is van alles mis, blijkt het onderzoek van het AD. Het gaat om de Lindenhorst, dat is een plek voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Deze zomer nam een begeleider een jongere daar in een wurggreep... en ook kon iemand die in die instelling zit een groot mes meenemen toen hij op verlof ging. Vaste medewerkers maken zich zorgen. Er zijn zoveel tijdelijke collega's dat de behandeling achteruit gaat. Op een boerderij in Nieuw-Leuzen in Overijssel zijn dik 60.000 kippen gedood omdat er vogelgriep was gevonden. Het ging om vleeskuiken ouderdieren. Dat zijn kippen die worden gefokt om broedeieren te leggen. 31 boeren in de buurt mogen hun dieren, eieren en mest voorlopig niet vervoeren. En de bal van dit legendarische voetbalmoment uit 1986 is te koop. Hij scoort met de hand! hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter met nee wordt beantwoord. En ik denk ja. Ik denk ja. En Diego Maradona scoorde op het WK met de hand van God. De bal die hij in het doel tikte wordt binnenkort geveild. De scheidsrechter nam het ding destijds mee naar huis en laat hem nu dus veilen. Waarschijnlijk levert hij zo'n 3 miljoen euro op. Ballen, zingende Santa's en flitsende lichten. Tuincentra zijn alweer helemaal in de kerststemming. Het is alleen nog de vraag of er veel mensen de kerstlampjes laten knipperen. Bij deze vrouw gaat in elk geval de boom gewoon aan. Het is allemaal met licht, anders, is, eh, ja, zie je er niks van. Zonder lampjes geen kerst. zonder lampjes geen kerst. Door de hoge energieprijzen proberen mensen thuis zoveel mogelijk te besparen. Tuincentra zijn bang dat minder mensen langskomen voor energieslurpende versiering. Die winkels hebben de rekenmachines er daarom even bijgepakt. Als je de kerstboom elke dag aandoet, kost dat nog geen euro per maand. Dan moet je wel nieuwe, duurzame ledlampjes hebben. Het weer nog. Let op als je de deur uitgaat, want er hangt best nog wat mist. Blijft de hele dag ook grijs en regenachtig. Het wordt maximaal een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de meeste snelwegen prima door. Er staat nu wat file op de A4 Den Haag-Amsterdam.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 You know you got the power to make me weak inside. And girl, you leave me breathless. But it's okay, cause you are my survival. Now, hear me say, I can't imagine life without your love. mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and I. wish you could be there To see the sunshine through the rain But it fades, your head laid on my shoulder Washed away the pain When we gave it to the ocean Oh, I just can't lie all my life I dream of you and I You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with way.